Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël gaat nog zeker vier weken door met aanvallen op Iran. De legerwoordvoerder zegt tegen CNN dat er nog duizenden doelwitten zijn. Het leger werkt niet volgens een klok of een tijdschema... maar we kijken naar welke doelen worden bereikt. Het is de bedoeling volgens de legerwoordvoerder... het Iraanse regime ernstig te verzwakken. Ook de Amerikaanse president Trump wil doorgaan. Hij zei tegen omroep NBC dat er nog geen goede voorwaarden zijn om te stoppen. Discriminatie van moslims moet beter worden bestreden... vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Baldeusing. Singh. Moslimdiscriminatie en islamofobie is volgens hem een groeiend probleem... waar de politiek te weinig aan doet. Baldeusing heeft een functionaris aangesteld. Die gaat praten met de moslimgemeenschap, bestuurders en beleidmakers. Uiteindelijk moet er een nationale aanpak komen. Baldeusing zegt verder dat de bestrijding van moslimdiscriminatie... een taak moet worden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Drenthe is opgelopen tot 110, meldt de commissie Mijnbouwschade. De beving was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het gasveld Eleveld en had een kracht van 3,0. De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen. Mensen zeggen dat ze schade hebben aan de binnenkant en aan de buitenkant van hun huis. In Kenia zijn reddingsacties op gang gekomen vanwege zware overstromingen door noodweer. In het zuiden werden 130 kinderen gered uit een weeshuis in een gebied met water en een dikke laag modder. Vannacht werden 11 mensen gered uit een taxibusje dat was vastgelopen in het water. Het dodental in Kenia is opgelopen tot boven de 60. Vooral in de hoofdstad Nairobi is de situatie nijpend. De president heeft voedsel en medische hulp beloofd. Ook worden verstopte afwateringssystemen vrijgemaakt. Het weer nog eerst zonnig, later meer bewolking en vanavond veel regen.